uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Reisbranchevereniging ANVR is niet blij met de nieuwe verplichting voor Nederlandse reizigers in Griekenland. Die moeten vanaf volgende week maandag kunnen aantonen dat ze binnen drie dagen voor aankomst negatief zijn getest op het coronavirus. Volgens de ANVR is dat een domper, omdat het een extra belemmering is voor reizen naar het land. De Griekse overheid heeft de coronamaatregelen aangescherpt na een nieuwe piek in het aantal besmettingen. Veel leraren zien het niet zitten om de middelbare scholen helemaal open te laten gaan... zonder mondkapjes en afstandsregels. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een enquête van vakbond Leraren in Actie. In de regio Noord mogen middelbare scholieren vanaf maandag weer naar de lessen... in volle lokalen en zonder mondkapje. De leraren zeggen bezorgd te zijn over hun eigen gezondheid... maar ook over die van leerlingen en van mensen thuis. De vakbond wil dat het kabinet ingrijpt. In Minsk en andere steden in Wit-Rusland zijn opnieuw veel mensen de straat op gegaan uit woede over de verkiezingsuitslag. Zij eisen het vertrek van president Lukashenko, die de verkiezingen van gisteren zou hebben gewonnen. Binnen en buiten Wit-Rusland wordt daar sterk aan getwijfeld. Op beelden op sociale media is te zien dat betogers met auto's toeteren en de weg blokkeren. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Journalisten ter plaatse en oppositieleden zeggen dat de politie op betogers heeft geschoten. Vrijdag is er een nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beirut. Die wordt georganiseerd door de hulporganisaties die samenwerken voor Giro 555. Vanwege corona is een groot deel van de activiteiten online. In Hilversum wordt een klein actiecentrum ingericht waar geen publiek welkom is. De NPO, RTL, Talpa en Facebook besteden aandacht aan de actiedag. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 18 tot 25 graden. Morgen op veel plaatsen volop zon, in het zuiden stapelwolken en mogelijk een onweersbui. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1398 hier op ZFM. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gasten hier voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. We gaan eh, zonnig beginnen. Sol Espanol met Sherry Finzer en Chris B. Eh, nou ja, Jacob, spreek je het zo uit? Geen idee via het label Hard Dance Records. Een eh, mooie al album, beetje eh, ja, lange, lange tracks staan erop, meer dan 10 eh, minuten weliswaar. En zo wordt het, ondanks de weinige tracks, wordt het toch nog een heel vol album. Dan een album met, van Matthew Meyer met een merkwaardige titel 16670. Ja, en zo heet ook de track. Ik weet niet precies waarom hij eh, dat verzonnen heeft. Dat zal ongetwijfeld een reden hebben. En via de eh, website van Matthew Meijer, die, eh, daar kom je er vast wel achter. dan nog een ander ehm, verhaal. Dat is track Z6, sorry, variant van Etoppes. En daar, eh, ja, tot mijn schande eh, eh, is daar nog steeds geen informatie over. Ik, ik draai hem al drie weken lang. Maar goed, ehm, dat schijnt... half augustus schijnt er meer informatie over dit album te zijn, te komen. Ik was blijkbaar een beetje snel. Ehm, dan hebben we nog een oude gouden. Takashi Suzuki, Water and Air van deze sympathieke Japanner... die die komt weer eens even langs. Dat een werkje uit 2016. Eh, en zover zijn we inmiddels in de, in de eh, discografie van de Peaceful Radio gezakt. Goed, peacefulradio.info, daar vind je alle informatie, de playlist enzovoorts. Enzovoorts, veel luisterplezier. Fiona Hawkins from Australia, and you're listening to some of the world's best ambient music on Peaceful Radio.